De 190 landen hebben vastgelegd dat de verscheidenheid aan dieren en plantensoorten op de wereld beschermd moet worden. Afgesproken is dat rijke landen moeten betalen voor het gebruik van planten en dieren uit het regenwoud. De maatregelen gelden tot minstens 2020. Het Nationaal Historisch Museum komt er niet. Het museum waar jarenlang over is gediscussieerd zou in Arnhem worden gebouwd. Volgens staatssecretaris Zelstra is het nu niet reëel om aan zo'n kostbaar en risicovol project te beginnen vanwege de bezuinigingen. De as van de vulkaan Merapi op het eiland Java bedreigt nu ook de Borobudur. Het eeuwenoude tempelcomplex is grotendeels voor het publiek afgesloten, zodat schoonmakers de gebouwen asvrij kunnen houden. De neerdwarrende as versnelt volgens Indonesische media het verval. Vicepremier Verhagen benadrukt dat de regering geen onderscheid maakt tussen de ene en de andere Nederlander. en reageert op kritiek van een Turkse minister op premier Rutte. De premier zei in het debat over de regeringsverklaring dat het benoemen van een staatssecretaris met een Turks paspoort een discussiepunt was geweest en van iemand met een Zweeds paspoort niet. De Turkse minister noemt een verschillende behandeling discriminerend. De rechtbank in Zwolle heeft geen uitspraak kunnen doen in een internationale mensensmokkelzaak. Mogelijk heeft een ervaringsdeskundige de slachtoffers beïnvloed. De rechtbank wil daarom dat de opnames van de verhoren opnieuw worden uitgewerkt met behulp van een tolk.